het afpakken van dubbele nationaliteiten bij criminelen... en het verbieden van gezinshereniging. Politiek verslaggever Ewout Kiviet Wilders dreigt met een kabinetsval. Hij zet dus veel op het spel. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat heeft hij al wel vaker gedaan, moet ik daarbij zeggen. Eh, op X, eh, eerder voor de camera's en voor microfoons. Nu schaalt hij wel op door een persconferentie in Nieuwsport te beleggen... en daardoor dus even uitgebreid de tijd nemen voor zijn voorstellen. Ehm, en vooral dus ook het belang eh, voor Wilders om het thema asiel weer eh, vooraan op de agenda te zetten. Omdat het de laatste tijd toch meer gaat over defensie, over het Midden-Oosten. En daar heeft hij last van in de peilingen. Wilders die wint vooral als het gaat om asiel. Eh, en hij ziet nu dus wel mogelijkheden om het nog strenger te maken. doordat dus die andere Europese landen, zoals Duitsland, de grenzen dicht doen. De directeuren van een klimmuur bij Amsterdam Centraal moeten, als het aan het OM ligt, een boete betalen en een werkstraf uitvoeren. Volgens het OM is het bedrijf schuldig aan de dood van een jongen van 11 na een fatale val van de klimwand. Het gebeurde anderhalf jaar geleden tijdens een kinderfeestje. Het OM wil ook dat er voorlopig een verbod komt op het houden van kinderfeestjes in die klimhal. De Chinese webshop Shein moet binnen een maand hun website aanpassen. Volgens Europese toezichthouders doen ze te veel misleidende dingen. Zoals het laten zien van nepkortingen en het inzetten van aftelklokken om klanten onder druk te zetten. Als je in de website niet aanpast, kunnen ze boetes krijgen. En goed nieuws voor mensen die vaak in een sprinter zitten. Er verdwijnen een heleboel van die rode stoelen waar je niet op mag zitten. De NS gaat in bijna 200 sprinters een stuk van de eerste klas eruit slopen. Daar zitten reizigers wel op te wachten. Iedereen is gelijk, dus wat dat betreft... Eh, iedereen mag wat mij betreft op dezelfde stoeltjes zitten. In de tweede klas is het soms hartstikke vol. En er zit er bijna niemand in eh, de eerste klas. In totaal levert het 3500 extra zitplaatsen op? Ik denk dat dat niet genoeg is, maar het is in ieder geval fijn als ze een beginnetje eraan maken. Oh. Oh, oh. ga snel, ga snel. Ja. <laughs> Het weer een mix van zon en wolken bij een graad of 19. Vanavond wordt het in het westen steeds bewolkter en kan er nog een buitje uitvallen. Morgen eerst bewolkt met regen, later droger bij zo'n 17 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 50 kilometer file op de kop af op de Noord-Hollandse wegen. De meeste vertraging heb je op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelofarensveen. 10 minuutjes nasleep van een ongeluk. De weg is weer vrij.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 I've seen it half a million times. You can play forward or rewind. You will always do what she decides. Cause she's got the key to getting you started. All you now she's taking over your body. All your fingers over her skin. You can really feel your temperature rising. It's giving you a system overload. Soon you're gonna need a circuit rewriting. Automatic, cause there's nothing you can do. Automatic, boy, she's taking over you. It's his party. I've seen it half a million times.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 Ook vindt hij dat alle Syriërs in Nederland terug moeten en dat asielzoekerscentra moeten sluiten. Als de regering dat niet doet, dreigt er een kabinetscrisis, zei Wilders. De Chinese kledingwebshop Shein moet veranderingen doorvoeren, zegt de Europese Commissie. Nu leidt de winkel mensen met nepkortingen, valse claims over duurzaamheid en nepaftelklokken. Shein moet snel reageren, anders dreigen boetes. Een van de twee mannen die vorige week om het leven kwam bij een uit de hand gelopen ruzie in Hoofddorp is doodgeschoten door de politie. Eerder was al bekend dat het andere slachtoffer was doodgestoken bij het incident.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 To some kind of boy, some kind of girl, to some kind of song around the world. You gave it to me, and I gave it away. And I wish I was back where I belong. some kind of girl, or some kind of boy, but you were the one.